Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Storm Connell is weer het land uit. Gisteravond en vannacht zorgde die voor overlast en schade. In het Gelderse plaatsje Lochem overleed een vrouw van 19... toen ze met de fiets onder een omvallende boom terechtkwam. In Leiden werd een woonboot tegen een brug geblazen... en in Amsterdam viel een boom op een trambaan. In de noordelijke helft van het land gold gisteravond code oranje. Dat is inmiddels overal opgeheven. Mensen met weinig inkomen worden niet overal even goed geholpen. Sinds bijna 10 jaar moet je voor veel toeslagen en armoedepotjes bij de gemeente zijn. Die hebben allemaal hun eigen regels. Daardoor zijn de verschillen groot, ontdekte het Nibud. De directeur geeft een voorbeeld, de energietoeslag. Toen eh, gemeenten eigenlijk zelf mochten bepalen aan wie ze die zouden toekennen... en wat nou precies het bedrag was. Nou, toen ging het om, soms wel om, om 1300 euro op jaarbasis... Eh, waar, waar je in één gemeente met een bepaald inkomen wel recht op had. En in het andere, in de andere gemeenten niet. Terwijl de energierekening voor iedereen op dezelfde manier steeg. Sommige gemeentes leggen zelf ook extra geld bij voor armoedebeleid. Anderen doen dat niet. Diddy blijft voorlopig vastzitten. Hij wordt verdacht van afpersing, mensenhandel en tientallen gevallen van seksueel misbruik. Zijn advocaten hadden voor de derde keer aangevraagd of hij de zaak niet thuis mocht afwachten, maar dat is opnieuw afgewezen. Een rechter in New York zegt dat de rapper een te groot gevaar is voor de samenleving. Een grote drukte op Amerikaanse wegen en vliegvelden. Vandaag vieren ze daar Thanksgiving, dus veel mensen hebben het hele land afgereisd... om op tijd met hun familie aan het diner te zitten. Voor deze vrouw is het de eerste keer dat ze zo'n lange trip maakte met haar hondje. Well, this is Josh's first time flying, but he did an outstanding, phenomenal job. It's been really smooth, actually. Traffic was wonderful. Honestly, I was surprised. I thought it would be, you know, really crowded, long delays, but thank God it was all very smooth and seamless. Deze mensen hadden dus mazzel, maar dat gold niet voor iedereen. Vooral op de wegen in de grote steden stonden enorme Thanksgiving files. Het weer nog, een prima dagje vandaag. Wolken, maar ook behoorlijk wat zon en bijna overal droog. Alleen in het noorden en zuiden kan een enkele bui voorkomen. Het wordt rond de 9 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt langzaam op best wel wat plek in de regio. Onder andere op de A4 Den Haag-Amsterdam... tussen knooppunt De Hoek en knooppunt de Nieuwe Meer. 10 kilometer, een kwartiertje aan vertraging. Ook de A9 staat ertussen, maar richting Diemen.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 dat het volgens het Nibud leidt tot meer ongelijkheid. Zo verschilt het onder meer wie de subsidie krijgt... en ook de hoogtes van de bedragen lopen flink uiteen. Het Nibud wil dat de ondersteuning landelijk wordt geregeld. In Indonesië zijn zeker 27 doden gevallen door modderstromen en overstromingen. Vooral in het noorden van Sumatra zijn er problemen. Huizen, moskeeën en rijstvelden zijn verwoest door aardverschuivingen. Algemeen directeur Ashwin Lankwarden van de Nederlandse Zwembond is opgestapt na melding van grensoverschrijdend gedrag. De zaak wordt nog onderzocht. Hans Gootjes is aangesteld als interim directeur.